van Eck met het NOS-journaal. De vrouw die afgelopen nacht werd neergeschoten in Rotterdam... is een vrouw van 24 uit Os. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie pakte twee mannen op. Eentje is vrijgelaten. Hij bleek er niks mee te maken te hebben. De man van 28 uit Nijmegen zit nog vast. In het Verenigd Koninkrijk is ophef over de manier waarop door de BBC beelden zouden zijn bewerkt van president Trump. De Britse minister van Cultuur spreekt van een zeer ernstige kwestie. De rel draait om de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. In het tv-programma Panorama zou selectief zijn omgegaan met uitspraken van Trump die dag. Zo zou zijn weggelaten dat hij opriep tot een vreedzaam protest. Ook het Witte Huis heeft gereageerd. Het sprak van opzettelijk misleidend en 100% nepnieuws. De BBC komt morgen met een reactie. Nog geen week na orkaan Kalmegi worden de Filipijnen opnieuw getroffen door een orkaan. Wong is rond deze tijd aan land gekomen. Er zijn tot nu toe zeker twee doden gevallen. Meer dan 900.000 mensen in het oosten en in het noorden van de eilandengroep... zijn op de vlucht voor het natuurgeweld. Weerkundigen houden er rekening mee dat Fung Wong nog verwoestender is dan de orkaan van vorige week... waarbij zeker 200 mensen om het leven kwamen. In de Eredivisie heeft Ajax verloren van FC Utrecht. Het werd 2-1 in de gal gewaard. Het was voor de Amsterdammers de eerste wedstrijd onder interimtrainer Fred Grim. Donderdag werd John Heitinga ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten bij Ajax. Het weer zonnig in het westen en midden. Alleen in het oosten blijft het nog tot ver in de middag bewolkt. Het is 13 of 14 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Ook morgen afwisselend zon en wolken. Tegen het eind van de dag trekken buien het land binnen en dan wordt het een graad of 12.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 Levi van